Daaruit blijkt dat veel minder jongeren zo'n heropvoedingsstraf krijgen dan verwacht. Sinds 2008 kunnen rechters de straf opleggen aan veel plegers van 12 tot 21 jaar in plaats van een gevangenisstraf. Verwacht was dat dat per jaar bijna 400 keer zou gebeuren, maar vorig jaar gebeurde het nog geen 100 keer. Bij de verplichte heropvoeding worden jongeren in een speciaal getraind pleeggezin geplaatst. Volgens jeugdofficier Dubbelman zou het zonde zijn als pleeggezinnen verdwijnen. Ze vindt de verplichte heropvoeding een goede strafmaatregel. Het kabinet heeft in grote lijnen een akkoord bereikt over de voorjaarsnota. Minister De Jager meldde eerder al dat er voor een paar miljard euro aan tegenvallers is. Hij zei vandaag dat het kabinet daar een oplossing voor heeft gevonden. Welke wilde hij niet toelichten. Wel zei hij dat alle ministers het geld moesten vinden op hun eigen begroting... en dat iedereen het daarna forse discussie mee eens was. Ook voor een demissionair kabinet is financiële degelijkheid belangrijk, voegde De Jager eraan toe. Eerder lekte uit dat er vooral een forse tegenvaller is in de zorg. Op het EK Judo in Wenen heeft Elisabeth Willeboortse goud gewonnen. Ze versloeg in de finale haar Italiaanse tegenstander in de klasse tot 63 kilo met Juco. Willeboortse was in 2005 ook al Europees kampioen. Judoka Guillaume Elmond veroverde brons in de klasse tot 81 kilo. De Nederlander won van Levan Chiklauri uit Georgië. Het weer blijft droog en helder. Daardoor daalt de temperatuur in het binnenland vannacht tot rond het vriespunt. In het noorden kunnen mistbanken ontstaan. Morgen overdag is er weer volop zon met een zwakke oostenwind. Het wordt 16 tot 20 graden.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 Rechtstreeks vanuit de bar van Hotel Hoogland. Nog steeds aan de voet van de Watertoren. En het is alweer de vierde vrijdag van april. Dus er staat jazz op het menu. Uitgezocht en gepresenteerd door Tom Hendricks. Technisch verzorgd door Roy Halderman. En laat ik maar eens eventjes lekker ouderwets beginnen met een opname uit 1946 van het combo van trombonist Tommy Dorsey. In dat combo zaten onder andere de trompetisten Zicky Elman en Charlie Shapers en clarinetist Buddy DeFranco. En een bijzondere vocalist, namelijk de latere bandleider C. Oliver. There's good blues tonight. Heftige swing uit 1964 van het album De Hustler van tenorsaxofonist Stanley Turrentine. Samen met jazzorganisten Shirley Scott, gitarist Kenny Burrell, die een beetje op de achtergrond zat, bassist Rob, Bob uh, eh, Cranshaw en drummer Otis Finch. Something Happens to Me. Tijdens de viering van het 20 jaar bestaan van ZFM kreeg het jazzteam van eh, wethouder Wilfred Taters een groot aantal cd's. En een daarvan was het album Crazy Rhythm van vibrafonist, drummer en bandleider Lionel Hampton. Meestal horen we hem als vibrafonist, maar nu gaat Hampton weer eens eventjes de trom roeren. In het nummer I Don't Know What You Know. Het lijkt wel bijna een politiek statement. Thank you. Weather, een groovy nummer van de Nederlandse jazzgroep Gare du Nord, die inmiddels zijn vierde gouden plaat in twee jaar binnen heeft. Ze treden op in wisselende samenstelling en zijn sinds 2007 doorgebroken in de muziekwereld. En Warm Weather is afkomstig van het album Jazz in the City van 2008. De fameuze jazz vocal group Singers Unlimited brak al in 1972 door na in 1971 te zijn opgericht door de tenor van de folkgroep The High Lows, Gene Perling. Die doorbraak kwam door hun eerste album, opgenomen samen met het trio van pianist Oscar Peterson. En de Singers Unlimited hebben daarna ontelbare opnamen gemaakt, zoals deze On a Clear Day You Can See Forever. Look around you, and you'll see who you are on a clear day. How it will astound you that the glow of your being outshines every star. You feel part of mountain, sea, and shore. You can hear from far and near a world you've never heard before. Je kennen wellicht eh, inmiddels mijn hobby om van bekende jazzstandards zoveel mogelijk verschillende uitvoeringen te verzamelen. Dat deed ik ook met het eh, nummer Where or When in 1937 gecomponeerd door Rodgers Hart voor de musical Babes in Arms, maar al snel in de jazz geadopteerd. En ditmaal werd het vingervlug gespeeld door pianist Al Garner met een intro dat waarschijnlijk iedereen even op het verkeerde been zet en dan uit gewoonte een tegenvoeter van deze rappe uitvoering. In het kader van de belofte meer Ella Gerald te draaien is hier haar bedachtzame versie van Where Owen. It seems we stood and talked like this before each other in the same way then, but I can't remember where or when. The clothes you're wearing are the clothes you wore. The smile you were smiling, you were smiling then. But I can't remember where or when. Some things that happen for the first let a song go out of my heart. It was the sweetest melody. I know I lost heaven, cause you were the song. Since you and I have drifted apart? kreeg onlangs het album Ladies of Jazz <clears throat> met zang van alleen maar Nederlandse jazzzangeressen en een Amerikaanse. Namelijk de vaak in ons land optredende Deborah Carter. En hier was zij te horen met I Let A Song Go Out Of My Heart. Een compositie van Duke Ellington en heel keurig netjes uitgevoerd. We gaan nu luisteren naar een stukje soft swing zoals dat vlak na de oorlog en in de jaren 50 veel op onze radio was te beluisteren. Het combo van gitarist Ab de Molenaar, dat vooral speelde onder de naam De Millers. Onder andere Pierbeck begon in dat combo haar carrière. Maar ik koos voor een opname van een in die tijd zeer populair nummer, Coquette, gecomponeerd door Irving Berlin. Hier gespeeld door onder andere Ab de Molenaar gitaar, Herman Schoonderwald klarinet en Koen van Orsau accordeon en Koen van Nassau op de vibrafoon. Alweer keurige MUZIEK to redemption, to colors, to colors, a beautiful like a rainbow. makes you crazy and you've taken all you can bear. You call me up because you know I'll be there and see your true colors shining through. I see your true colors, and that's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors true colors a beautiful like red and purple, brown and green. They all have a destiny. Yellow, black, or white and blue keep you alive. And you see your true colors shining through. I see your true colors, and that's why I love you, so don't be afraid to let them show true colors, true colors, true colors are shining through, and to see your true colors, and that's why I love you, so don't be was de Belgische a cappella jazzgroep Voicemail met de song True Colors. En daar zit meer eenheid in dan in de Belgische regering. Maar ja, dat komt misschien ook wel omdat ze Engels zingen en geen Waals of geen Frans of Vlaams. Nadat de Amerikaanse vibrafonist Gary Burton in 1965 de muziek van de Argentijnse bandoneonspeler speler Astor Piazzolla had gehoord ontstond tussen hen een grote vriendschap. En die mondde uit in een aantal gezamenlijke optredens en opnamen. Zo ook in 1986 tijdens het jazzfestival in het Zwitserse Montreux. En daar namen ze onder andere het mooie muziekstuk Little Italy 1938 op, gewijd aan die beroemde Italiaanse wijk in New York. Gary Burton en Astor Piazzolla. my tears that I wasted on you. I feel better that you and I are through. I can stop crying. You can stop lying. Cause it makes no difference now. Give me back my tears. Don't look so amazed, it must seem funny not to see me all day. Yes, you had your fling, but here's one more thing. Don't make no difference now. de karakteristieke stem van jazzzangeres Diana Washington, ofwel The Queen, die in 1963 op het hoogtepunt van haar carrière plotseling overleed. Ze werd slechts 39 jaar en hier zong zij Give My Back My Tears. Ja, we gaan alweer eh, op weg naar eh, nieuws en reclame, maar ik kan nog wel een stukje Nederlands talent laten horen. Het Amsterdamse Jazzorkest een big band van jonge professionals die vooral ook nieuw werk van jonge componisten speelt. Luister naar Clockwise, een compositie van de leider van de Amsterdam Jazz Orchestra, Janif Nachum. Nou, kijken we uitkomen. ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks.